morgen nog praten over hun legers en het geld daarvoor. Ook defensiebedrijven zijn aanwezig. En er is nog een etentje bij koning Willem-Alexander. Dat vertelt correspondent Ardi Stemerding. Vanavond om 7 uur eh, schrijven eh, schuiven alle regeringsleiders aan bij de koning en de koningin... Eh, op het paleis om daar een diner te hebben... Trump hoopt daar natuurlijk ook de grote ster te zijn. Maar voordat Trump aankomt, denk ik dat er toch ook veel aandacht eh, uit zal gaan naar Zelensky. Zijn land, Oekraïne, is geen lid van de NAVO. Maar hij is wel uitgenodigd om langs te komen bij de top. Zelensky spreekt vandaag ook in de Eerste en Tweede Kamer. Israël zegt dat Iran toch weer raketten heeft afgevuurd. In het noorden van Israël was het luchtalarm te horen. Inwoners kregen het advies om te schuilen. Om zes uur vanochtend onze tijd ging een wapenstilstand in. Iran zegt dat zij zich aan de afspraken hebben gehouden. intussen heeft het Israëlische leger vanochtend geschoten op inwoners van Gaza... die naar een uitdeelpunt van hulpgoederen waren gekomen. Ze stonden in het midden van Gaza te wachten op de vrachtwagens van de hulporganisatie... toen soldaten het vuur openden. Ziekenhuizen en ooggetuigen zeggen dat er minstens 25 doden zijn. Zomervakantie is natuurlijk heel leuk, maar het regelen daarvan kan echt een gedoe zijn. Net zoals bij het andere dingen in het leven gebruiken steeds meer mensen daar AI voor. Onze verslaggever vroeg aan de chatbot om een mooie vakantieplek te vinden. Ik wil graag op vakantie naar Frankrijk deze zomer. En dan graag in het gebied tussen ehm, Bordeaux en Biarritz, dus aan de Atlantische kust. Dat klinkt als een heerlijk plan. Tussen Bordeaux en Biarritz heb je echt een mooie mix van cultuur en strand. Wel een kleine disclaimer, zeggen experts. Blijf vooral zelf nadenken. De informatie van AI-chatbots is vaak erg algemeen, niet altijd actueel... en de bots maken soms fouten. Kreeg het weer nog een wisselend dagje. In het noorden vooral wolken en soms wat regen bij een graad of 18. In het zuiden vaker opklaringen met zon en een stuk warmer. Maximaal 25 of 26 graden.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 Warm aanbevolen. Triple Play. Triple Play. Playing for Change is een wereldwijde beweging die muziek gebruikt om mensen over de hele wereld te inspireren en met elkaar te verbinden. Het begon met de bekroonde documentaire Playing for Change peace True Music en is vooral bekend geworden door hun songs Around the World. Video's waarin muzikanten van over de hele wereld samenwerken om klassieke nummers uit te voeren. sitting in the morning sun And I'll be when the evening comes oh. watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Oh, I'm just sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, sitting on the dock of the bay Wasting time in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just a-sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, sitting on, sitting on the dock of the bay This loneliness won't leave me alone. So, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay De beweging blijft groeien en inspireert mensen over de hele wereld met een boodschap van hoop en eenheid door middel van muziek. Ah. sincero enige regelmaat denk ik terug aan mijn citytrip naar Lissabon. En als muziekliefhebber kun je niet om de fado heen. Ana Moura is een gerenommeerde Portugese fado-zangeres. Ze staat bekend om haar diepe emotionele stem en heeft internationale erkenning gekregen voor haar bijdrage aan de fado, een traditioneel Portugees muziekgenre dat gekenmerkt wordt door melancholische melodieën en poëtische teksten. lembrança no olhar triste. Como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. o seu Padre Santo falou, usando-lhe a voz. As preitas dão um grande amor, mas guarda segredo É dia de folga, sem pressa, ar invencível. Saia, saltos, rima, vou descer a rua para o trânsito parar. O guarda desfruta, a fiscal não carga de trabalhos, faz os bergen de treur. play, triple play, triple play. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão, quero voar daqui para fora. poor se para o faz apostas na sorte e na mariachi-orkest bestaat meestal uit minstens twee violen, twee trompetten, een gitaar of fuela, een gitaron en zangers. De muzikanten dragen vaak de nationale kledij van Mexico, de outfit van de charro, wat bijdraagt aan de visuele flair van hun optredens. Voor mij past deze muziek uitstekend bij mijn zomergevoel en hopelijk ook dat van jou. un chanteur honnête qui se contente de peu. Mais je n'en fais qu'à ma tête où je veux et quand je veux. Ni les chevaux ni les filles ne m'ont jamais fait défaut. Et mon étoile scintille aux poussières de vos bravos. Et mon étoile scintille aux poussières vos bravos. J'ai de l'or tout plein ma guitare, de l'argent dans mes cheveux, et les projecteurs de la gloire n'ont jamais brûlé mes yeux. Je ne veux de mal à personne, mais je vis selon la loi sait rendre à ceux qui donnent et ignorer les ingrats. Qui sait rendre à ceux qui donnent et ignorer les ingrats. avec que vaille, au gré des ondes, que en bataille. Moi je cours le monde, j'ai traversé tous les déserts, je n'ai plus peur de la nuit. En naviguant solitaire, j'ai pu compter mes amis. Troubadour, gitan, mariachi, appelez-moi comme vous voulez. Aux autoroutes de la vie, j'ai préféré les sentiers. Aux autoroutes de la vie, j'ai préféré les sentiers. Cruelle quand on la veut toute nue. Si j'ai payé pour la belle, n'ai jamais été déçu. Je suis heureux de vous chanter tous mes refrains populaires, histoire de vous faire oublier vos chagrins et vos misères. histoire de vous faire oublier vos chagrins et vos misères. Vaille que vaille, de brune blonde, que en bataille, je cours le monde. Vaille que vaille, au gré des ondes, que mon bataille, moi je cours le monde. In 2011 werd de Mexicaanse mariachi-muziek erkend als immateriaal cultureel erfgoed door UNESCO, wat de culturele en historische waarde van deze stijl onderstreept. lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes lo mejor. También artequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta, le dice a para Chihuahua a pasar la temporada. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Luis Fonsi, volledige naam Luis Alfonso Rodriguez López Cepero is een wereldberoemde zanger en acteur uit Puerto Rico. Hij is vooral bekend geworden door zijn megahit Despacito met Daddy Yankee, een nummer dat een wereldwijd fenomeen werd na de release in 2017.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 Een muzikale samenstelling van verschillende Griekse liedjes. Ik waan me weer op een prachtig terras, strak blauwe lucht en zo oogt de zee ook. En dan deze klanken uit de luidsprekers. Het kan niet mooier. Σαν συννεφό από τον καιρό Μονάχο με στον ουρανό πήρα παιδί τους δρόμους Περπατήσα όλη τη γη με ένα τραγούδι στην καρδιά και τη βροχή στους ώμους Μ' αυτά τα χέρια σαν φτερά που δεν εγνώρισα χαρά παλέψα το κύμα κι είχα βαθιά μου μια Αγάπη που δεν βρήκε γη Χαμένη μες στο χρήμα Σαν σύννεφο από τον καιρό Μοναχό μες στον ουρανό Θα έρθω ξανά κοντά σου Μέσα σε εκείνη τη βροχή Που σ' άφησα κάποιο πρωί Και χάσα τη ζωή μου Θα έρθω ξανά απ' τα παλιά την πόρτα να χτυπήσω Αν μια άνοιξη πικρή όλα θα ανθίζουνε στη γη και απ' την αρχή θα αρχίσω Αν μια άνοιξη πικρή όλα θα ανθίζουνε στη γη και απ' την αρχή θα αρχίσω λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά Πώς θα θέλα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά Πώς αν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά Όσο κι αν φίλησα ποτέ μου Μίλησέ μου, μίλησέ μου Πως δεν σε ξεχάσω Θεέ μου Μίλησέ μου, μίλησέ μου Δεν σε φίλησα ποτέ μου Μίλησέ μου, μίλησέ μου Μόνο στο όνειρό μου σε φιλώ Άνοιξα στον κήπο μου πηγάδι Να ποτίζω τα πουλιά Να έρχεσαι κι εσύ πρωί και βράδυ μίλησα ποτέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου Πώς να σε ξεχάσω Θεέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου Δε σε φίλησα ποτέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου Μόνο στο ήρω μου σε φιλώ σε φίλησα ποτέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου Πώς θα σε ξεχάσω Θεέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου Δεν σε φίλησα ποτέ μου Μίλησε μου, μίλησε μου Μόνο στον όνειρό μου σε φιλώ Μίλησε μου, μίλησε μου δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά Μα γύρω μου εσύ σαν την αλές με την αυγή Και κοιτά στα αστέρια που όλο πέφτουν σαν βροχή Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή Μα ένα γόρι έχει την αγάπη για ντροπή Μαγειρά μου εσύ σαν την αλές με την αυγή Και κοιτάς τα αστέρια που όλο πέφτουν σαν βροχή Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή Για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή Chris Denning was een Engelse radio-dj en een van de oorspronkelijke presentatoren van BBC Radio 1, toen het station in 1967 werd gelanceerd. Een disco-uitvoering van deze Belafonte-hit. made it. Barbecue Dance staat voor een vreugdevolle samensmelting van muziek, culinaire kunsten en de geest van gedeelde ervaringen. Een melodie die iedereen uitnodigt om mee te doen en te dansen op het ritme van het leven. Laurie Leblanc is van de partij tijdens deze party. Bring out the barbecue It's so good when it's cooked on the grill get a burger too. Let's do the b -b -b -b barbecue dance. Swing a little sauce, swing a little spice, swing it to the left and swing it to the right. Swing, swing, swing, swing, swing. Let's do the barbecue dance. Bring out the b -b -b -b barbecue. It's so good when it's cooked on the grill. Bacon, ribs, get a burger too. Let's do the b -b -b -b barbecue dance. Shake a little salt, shake some pepper twice. Shake it to the left and shake it to the right. Shake, shake, shake, shake, shake. Let's do the barbecue dance. Bring out the b -b -b -b barbecue. It's so good when it's cooked on the grill taking risks, get a burger too. Let's do the b b b b barbecue dance. Solo. Woo! Guitar. Bring out the b b b b barbecue. It's so good when it's cooked on the grill bacon ribs, get a burger too. let Let's do the b b b b barbecue dance. Whoa, let's do the b b b b barbecue dance. It's so good when it's cooked on the grill. Steak and ribs, get a burger too. let Let's do the b b b b barbecue dance. Whoa, let's do the b b b b barbecue dance. It's so good when it's cooked on the grill bacon brisket, a burger or two. Let's do the b -b -b -b barbecue dance. This party's rocking and we're having a few. Let's do the b -b -b -b barbecue dance. kwam me weer even in Ierland toen ik deze vader Abraham klassieker regelmatig hoorde in de diverse pubs. De Red Rose Café wordt vaak geassocieerd met gezelligheid en gemeenschapsgevoel en wordt nog steeds gewaardeerd door liefhebbers van Ierse muziek. Het is een lied dat vaak wordt gespeeld in pubs en op feesten en het roept beelden op van een warme, gastvrije plek waar mensen samenkomen. come from the farms and the factories too, and they all soon forget who they are. The cares of today are soon washed away as they sit at a stool by the bar. The girl with green eyes in the Rolling Stone shirt doesn't look like she walks on the line. The man at the end He's a very good friend of a man who sells cars second hand. Down at the Red Rose Cafe in the harbor, there by the port just outside Amsterdam. Everyone shares in a song from the laughter Everyone there is so happy to be there The salesman relaxed with a few pints of beer, And he tried not to speak about trade The poet won't write any verses tonight He may sing a sweet serenade. So pull up a chain and forget about life. It's a good thing to do now and then. And if you like it here, I have an idea. Tomorrow, let's all meet again. Down at the Red Rose Cafe. songs and the laughter.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 Het repareren is een hele klus. ProRail denkt dat ze op zijn vroegst pas om 11 uur van